Smaakt lekker. Voelt goed. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP. Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben de herdenking verstoord van het bombardement op Nijmegen in 1944, waarbij 800 doden vielen. Ze riepen anti-Amerikaanse dingen toen de Amerikaanse ambassadeur aan het woord was. Het publiek keurde het duidelijk hoorbaar af en de politie pakte negen mensen op. Dick Schoof neemt op de allerlaatste dag van zijn premierschap afscheid van Nederland. Hij schrijft op X dat hij het een enorme eer vond dat hij deze baan de afgelopen anderhalf jaar mocht doen, maar dat het af en toe niet makkelijk was. Hij wenst iedereen het beste. Schoof wordt morgen opgevolgd door Rob Jetten. Het is nu zeker, in het medailleklassement van de winterspelen eindigt ons land als derde. Nederland won de afgelopen weken in Italië 10 keer goud en dat is een record. Vanavond worden de winterspelen officieel afgesloten. Olympisch kampioen Alexandra Velzenboer en Jorrit Bergsma dragen dan de Nederlandse vlag. En het gaat niet goed met FC Groningen. In de Eredivisie hebben ze voor de vijfde keer op rij verloren. Dit keer met 2-1 bij FC Twente. Groningen kwam nog wel op voorsprong, maar die gaven ze door knullig verdedigen ook weer snel weg. Twente staat voorlopig vijfde. Groningen is de nummer 8. Het weer nu van Weer Online. Het wordt op steeds meer plaatsen droog en in het westen breekt de zon nog even door. Het is tussen de 9 en 12 graden. En morgen verandert er weinig. En dat was het nieuws op Slam. Dankjewel Mark. Het is uh, drie uur. Je bent bij Slam eh, verkeersinformatie van Flitsmeister. Het is rustig. Eén korte vertraging op de A76 richting Keulen... tussen Simpelveld en de grens met Duitsland. Daar 11 minuten. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door looping.nl. Ping, ping, ping. Op jouw rekening. Verkoop je auto snel naar looping.nl. Verkoop je auto snel en is nu naar looping.nl. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Eurojackpot is de loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Ja, die wil je niet missen. Speel iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl en maak kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app... en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen voor morgen. Kijk op vgz.nl. Opnieuw nu vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl. Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. Slam. Over een week dan zitten we er midden in de Slam 90s 500. Stem op al jouw favorieten op slam.nl. Bijvoorbeeld op deze. Blackstreet en Dr. Dre. Dit is No Diggity. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre dropped the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say uh, Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers.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 Baby, you're a perfect 10. I wanna get in, can I get down so I can? I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. She's got class and style.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 Rolling with the fatness, you don't even know what the half is. You got to pay to play just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it, trump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time, baby I can get you in my ride. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Oh, I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up, babe. I like the way you work it. No diggity. I thought to first class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't off for nothing. Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees the baddest click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake awards? High shows and proves, no doubt. I've been thinking so please excuse if I come across rude, that's just me. And that's how a play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block, I'm as real as can be. Word is born. Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to your and Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3:30. Queen Pen no and Black. Diggity, no I like the way you work it. No diggity. I thought the bag. Girl, I got it good. Never Give Up hier bij Slam op je zondagmiddag. Hey, we hebben een eh, nieuw record gevestigd in Nederland. Nooit eerder waren er zoveel motoren en motorrijders. Steeds meer mensen kiezen voor een motor in plaats van een auto. Het is natuurlijk een stukje goedkoper. Het is ook het ultieme gevoel van vrijheid. Nou ja, een midlife crisis kan dan het eh, laatste duwtje in eh, de rug geven natuurlijk. Ik ben altijd wel jaloers op uh, motoreigenaren. Voornamelijk in de spits. Dat je gewoon lekker tussen de auto's door kan rijden, weet je wel. Daar ben ik altijd jaloers. Aan de andere kant denk ik ook ja, wel weer goed dat iemand dat doet. Want ja, stel diegene had in een auto gereden... dan was de spits nog langer geweest. Eh, Armin van Buren is nog niet om. Rijdt het liefst in een auto en dan het liefst in zijn eh, Jaguar F-Pace. Hij kreeg eh, een van de eerste exemplaren ooit van Jaguar. 380 pk in deze auto. En dit is nieuwe muziek van Armin van Buren. Samen met Klokkenbach, Sunshines on Me. If you need a hero. was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, couldn't love i am saving my love for somebody else. Go feel what I never felt. i am saving my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. i am saving my love for somebody else. body up. When it's said and done, I hope you're happy now. ontdek je bij Slam Kaigo en Khalid. Deze week de Grand Slam Save My Love. Hey, we drinken er eh, gemiddeld in Nederland zo'n 2,4 kopjes van per dag. En het schijnt ook goed te werken voor vetverbranding. Hey, dat klinkt beter dan de sportschool, gewoon een drankje drinken. Eh, waar ik het over heb, dat hoor je zo meteen. En ook muziek onderweg van eh, Dave and Thames, Raindance en Avicii komt eraan. hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein? Klopt, minstens twee dagen per week. En jij? Ik? Ik meestal maar één keer per maand. En jullie reizen allebei met de NS Business Card? Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit. Combineer de NS Business Card bijvoorbeeld met het DAL-abonnement... dan is het vanaf één retour per maand vaak al voordeliger. Ontdek alle voordelen op ns.nl zakelijk zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes! Spijkerharde kortingen op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20%... 20%? Ja, echt! 20% korting op één artikel naar keuze bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis. Lidl Mini. Daar zijn de deal voor gratis minis. 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ah! plan. Nee, dan Zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan. Zonneplan. Kom niet alleen sparen, maar ook busparen. Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop bloedsinusappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. NCOI is al 30 jaar de opleider van Werkend Nederland. Met praktijkgerichte opleidingen op erkend mbo, hbo en masterniveau. Om dat te vieren bieden we deze maand 15% korting. Kijk op ncoi.nl. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering. Wow, kost je maar 3 minuten. Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro. Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl. Deze voorjaarsvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van topmerken zoals Nike, Sissy Boy en de North Face. En goed nieuws, tijdens de voorjaarsvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs bij Bataviastad. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Nieuw geopend in Bataviastad. Voor. Check de winkel deze voorjaarsvakantie. Keukenkopers, opgelet! Het is apparaten 10-daagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt nu niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. taalglas. Luc en Eva voelen zich heel jazeker. Want ze weten precies wat ze zonder zorgen kunnen bieden op hun eerste woning. Niet door een schenking of rijke ouders, maar gewoon door hun hypotheker. Mooi toch? Wil jij je ook jazeker voelen? Ga langs bij jouw hypotheker voor een gratis oriëntatiegesprek of kijk op hypotheker.nl. <laughs> Jazeker, de hypotheker. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. Deze week een etentje, dresscode gezellig. Gezellig? Wat moet ik daar nou weer mee? Check de Zalando-app. Veel inspiratie, snelle levering... en als gratis pluslid krijg je de beste deals. Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando. Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,4 miljoen Nederlanders met pech weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. ANWB en gaan. De komende weken is het hebben's bij Ben. Met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Of combineer het met een iPhone 16. Kijk op ben.nl. Ondernemen is meebewegen. Maar nu is het net science fiction hoe gaan mijn medewerkers en ik om met AI? En wat moet ik met die nieuwe cyberwet? Weet hoe je je wel of niet voorbereidt op de toekomst. Met het KVK Ondernemerskompas. Op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Raamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl. Karwei, maak het mooier. Half vier, goedemiddag. Slim weerbericht van Weer Online. Vandaag begon regenachtig, maar op de meeste plekken steeds droger vanmiddag. Morgen kans op zon. Temperatuur vandaag tussen de 9 en 12 graden. En morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Op de wegen is het rustig, geen vertragingen. Elke Boersma. Met zometeen een House in de Pauze throwback. Avicii en Nicky Romero, I Could Be The One. Na David Thames, nieuwe muziek. Dit is Rain Dance by Slam. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking, but looking in your eyes, that's the best thing. Break lights, giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Though you checked out before we even checked in. On the phone, you gon' vent to your best friend. The one who gave me the lecture, but I ain't gon' sweat you, babe. I'm a lecture. Catch up with your boy, undress you, and let me tell you why I'm a blessing. you're so in denial. Hold me close, don't tell me goodnight. Are you down to get me? Tell me when you're ready. I'm ready. We can get into it, now we can get intimate. The shower when you singing it, better than Beyonce. I like the sound of Beyonce. You know it's got a little ring to it, and really when I think of it, growing up I didn't ever see marriages. No weddings, no horse, no carriages. I wanna do things different and change the narrative. God knows you are wild child, beautiful child. I need your help. Looking like you come from the 90s by yourself. My mom's 61, and her favorite line to tell her son is sometimes she wishes that she had a girl. I wanna take you back to a time, back to a trip. You had that white wine that I never got to sip, and dinner wasn't ruined cause you never got the pick. I know that everybody told me that I'm sick, cause.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 Gemiddeld drinken we 2,4 kopjes per persoon per dag. En het schijnt ook goed te helpen bij vetverbranding. Koffie. Nou, vooral het laatste stop, toch? Als je dan de keuze hebt tussen of naar de sportschool gaan... of gewoon een lekker bakje koffie met iemand doen... dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt. Ik zat nog even een eh, foto van eh, Sabine Carpenter te kijken. Ik denk dat zij ook een hoop koffie drinkt. En je hoort track Espresso, nu bij Slam. Now darkest night when the hopes are low and the fear is high, there's more to life. You are not. was life? Jason Derulo er. Overmorgen staat Sean Paul er. En afgelopen januari verkocht Frankie Rizardo gewoon de Ziggo uit. Frankie Rizardo staat in het rijtje met Jason Derulo en Sean Paul. En dan heeft hij ook nog betere zonnebrillen dan Sean Paul. Doet hij toch goed. Jongen, Frankie Rizardo's eerste track Mortal Life hier bij Slam. Dit is Zara Larsen. No when you can still see the light. find me, I'm boy. Turn it up a little louder, road's empty, so you drive a little faster. It's like another tonight, but I'm feeling so high. Show my tan line. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah. Summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part.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 275 gram, maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zeg dat. Fans van Voordeel. Aldi. Heerlijk, pap. Deze spaghetti pomodoro. Ja, met gegrilde courgette. Mmm, doe me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, bij dat knusse restaurantje onder de warme zon. Met die ober. Oh. <gasps> Nee, niet die ober. <laughs> Zullen we deze zomer weer? ik vind het hier veel lekkerder. Grand Italia. Thuis in Italië. Ook lekker voordelig. 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99. En van voordeel. Aldi. Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl. Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BMW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter, dezelfde geweldige beleving. Kies uw vorm van rijplezier. BMW maakt rijden geweldig. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. U rijdt de sportieve BMW i4 al vanaf 322 euro netto bijtelling per maand. Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Mm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Burger King. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en bifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Ah, wat een hotel. Het zwembad, het ontbijt, de sfeer, perfect. En het beste van alles? Je hebt niet te veel betaald, omdat je op Trivago hebt gekeken. Kijk op Trivago om hotelprijzen van verschillende sites te vergelijken en bespaar tot 35 Hetzelfde hotel, maar met een geweldige prijs. Hotel Trivago. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Nu bij IKEA, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% IKEA Family Korting op je Pax Kledingkast... en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een hele kilo Jona Goldappels voor maar 1,69. En anderhalve liter cola voor maar 72 cent. We doen met je mee. Plus, ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Coca-Cola, Sprite en Fusty, 4 blikjes 1,99. We doen met je mee, Plus. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren mijn anders met die uren omgaan? De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slash slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Een incident bij het huis van president Trump in Florida, Mar-a-Lago. De Secret Service heeft daar een man doodgeschoten die het terrein probeerde op te komen. Hij zou gewapend zijn en een jerrycan bij zich hebben gehad. Trump was niet aanwezig, hij is op dit moment in Washington. Terwijl het Russische geweld in Oekraïne maar doorgaat, is in Amsterdam het begin van de oorlog herdacht, vier jaar geleden. Honderden mensen liepen eerst een protestmars en kwamen daarna samen op de dam. Buitenlandminister Van Weel zei in een toespraak dat de Russen niet wegkomen met de oorlogsmisdaden die ze plegen. Iemand die gisteren gewond raakte bij een schietincident in een winkelcentrum in Arnhem had gewoon pure pech. Volgens de politie was hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Buiten werd een verdachte opgepakt, maar die is intussen weer vrijgelaten. Waarom er werd geschoten en door wie is nog altijd niet duidelijk.